Lot Lewin met het NOS Journaal. Meerdere zorgverzekeringen zijn fabrikanten die extreem hoge prijzen vragen voor hun medicijnen. Volgens de Volkskrant gaat het om onder meer de zorgverzekeraars CZ, Zilveren Kruis en Mensis. Die verzekeraars investeren miljoenen in bedrijven die onder vuur liggen... omdat ze voor sommige medicijnen wel een paar ton per patiënt per jaar vragen. Volgens deskundigen is het een verkeerd signaal dat zorgverzekeraars beleggen in dat soort bedrijven. Maar de zorgverzekeraars zeggen zelf dat het investeringen in nieuwe medicijnen van belang zijn en dat ze op deze manier juist invloed kunnen uitoefenen op het beleid van fabrikanten. De Boliviaanse president Morales heeft aangekondigd dat het land gratie gaat verlenen aan ruim 2700 gevangenen. Zo wil het land iets doen aan de overvolle gevangenissen. De gevangenen die vrijkomen zijn onder andere terminaal zieke, 65-plussers en zwangere vrouwen. Morales benadrukt dat mensen die ernstige misdaden hebben begaan niet in aanmerking komen voor de gratie. De Amerikaanse regering wil zo'n 1300 producten uit China extra gaan belasten. Het is het zoveelste hoofdstuk in de bekoelde handelsrelatie tussen China en de VS. Maandag voerde China importheffingen in op een aantal Amerikaanse producten... als reactie op de belasting die president Trump instelde op staal uit China. Met de nieuwe China-tax wil Trump ruim 12 miljard dollar binnenhalen. En het toerisme in Nederland is afgelopen jaar met 10% toegenomen.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 far away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 秋。 catch I don't think she'll drive me to the wall. Ooh, we go out at night and the world starts feeling right. She don't care about Hollywood. I know you don't believe it, but this time I really mean it. I hope it's clearly understood.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 to feel alive, and nothing satisfies. It ain't easy, it ain't pleasing. She's just trying to find a way out there. She put faith in, all chasing. She's just trying to find love out there. you Het ritme I got my first